Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Nederland stuurt voorlopig geen vaccins tegen mpox naar Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelde eerder deze maand de opmars van mpox als internationale noodsituatie. Verschillende landen beloofden daarna vaccins naar Afrika te sturen, maar Nederland gaat het niet doen. Volgens minister Agema heeft Nederland geen vaccins over om te doneren. Op dit moment hebben wij ongeveer 100.000 eh, vaccins in voorraad. Dat is precies de aanbevolen eh, hoeveelheid. Dus ik heb besloten op dit moment niet te doneren. En als die nieuwe voorraad binnen is, dan heb ik meer doses eh, in voorraad dan het advies. En dan kunnen we ook overwegen om te gaan doneren, want ik ben natuurlijk niet tegen doneren. Ja, wanneer die nieuwe vaccins binnenkomen, dat is nog afwachten. Een deel van de huidige voorraad gaat over een jaar over de datum. De brand op het marineschip van de haven van Den Helder is geblust. Aan het eind van de ochtend brak die brand uit en die was moeilijk te blussen voor de brandweer omdat het gewoon heel lang lastig was om te lokaliseren waar de brand precies zat. Want het kan natuurlijk op een e, één plek ontstaan en dan doorslaan naar een andere plek. Eh, en het is natuurlijk ook een lastige ruimte om een eh, brand te kunnen blussen. Dus dat was best nog wel een ingewikkelde klus, ja. ja. Iedereen kon veilig van boord komen in Den Helder en niemand is gewond geraakt. En het wordt een spannende avond voor PSV en Feyenoord. Want vanavond weten ze tegen wie ze het gaan opnemen in de Champions League. En de loting gaat dit keer wel een beetje anders. Niet met balletjes, maar met een computer. Voetbalcommentator Jan Vincent van Zuiden vertelt waarom. Er doen vanaf dit seizoen 36 teams mee aan de Champions League. Die spelen allemaal acht wedstrijden, vier uit en vier thuis. Door de nieuwe opzet van de Champions League zouden er dan minstens duizend balletjes getrokken moeten worden. En daarom helpt een computersysteem bij de loting. In plaats van balletjes gaat het nu dus met een druk op de knop. Ja, die loting begint straks om 6 uur in Monaco. Het weer dan nog. De rest van de middag blijft het droog.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 Volver al ori que no es retroceder. Quizás andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One for just one dream. we moving, all the people moving. One move for just one dream. One move And the world whatever what you want.